Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Het NOS Journaal. GroenLinks krijgt in de Tweede Kamer veel kritiek op het afhaken bij de formatieonderhandelingen. Ook de PvdA vindt dat Jesse Klaver onredelijke eisen heeft gesteld over migratie. Volgens PvdA-leider Ascher is er niets mis met het voorstel van informateur Cenk Willink dat GroenLinks afwees. Klaver wil vluchtelingen niet terugsturen naar onveilige landen, maar volgens Ascher wil niemand dat. De onderwijsinspectie wil opheldering over het VWO-eindexamen Frans. Docenten hebben veel kritiek op het examen. Volgens hen laten kwaliteit te wensen over. Ook zouden ze goede antwoorden fout moeten rekenen. Morgen al worden de richtlijnen voor het bepalen van de cijfers bekend... en vlak daarna krijgen de eindexamenkandidaten de uitslag. De automobilist die zaterdag bij Amsterdam Centraal inreed op voetgangers is vrijgelaten. Het OM beslist op een later moment of hij nog wordt vervolgd voor overtreding van de Wegenverkeerswet. Uit onderzoek is gebleken dat hij een extreem lage bloedsuikerspiegel had en dat hij die dag al eerder verkeersovertredingen beging. Een Amsterdamse politiecommissaris die jarenlang vrienden en familie op kosten van de politie trakteerde op toegangskaartjes en etentjes wordt waarschijnlijk strafrechtelijk vervolgd. Het OM beschuldigt hem van verduistering in dienstbetrekking. De politieman trakteerde ook collega's, het OM wil hen ook onderzoeken. Bijna de helft van de volwassenen betaalt wel eens voor het online kijken naar video. Vooral diensten als Netflix en RTL XL zijn populair, zegt onderzoeksbureau GFK. Vorig jaar betaalde 44% van de Nederlanders nog voor online video's. Dit jaar is dat 49%. Jongere mensen doen dat veel vaker dan ouderen, zegt GFK. Het weer op steeds meer plaatsen opklaringen. Vannacht is het helder en koelt het af tot 10 graden. Morgen is er veel zon en 22 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Donderdag wordt het nog warmer, maar dan is er wel kans op onweer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. In de Randstad staan nu 45 files op de kop af 200 kilometer bij elkaar opgeteld. Op eh, de A4 van Amsterdam naar Den Haag eh, staat eh, tussen Schiphol en Roelevarensveen 10 kilometer. Er staat een kapotte auto, de linkerrijstrook is dicht. Andere of, eh, verderop, richting Den Haag moet ik zeggen, tussen Hoelevarensveen en Zoeterwoudendorp 6 kilometer door een ongeluk. Dat is gebeurd op eh, de hoofdrijbaan. De linkerrijstrook is daar dicht, kost je weer een half uur erbij. A6 van, eh, vanuit Almere naar Lelystad, tussen Almere buiten en Lelystad 7 kilometer en een drie kwartier vertraging.